Hij werd wereldwijd bekend vanwege zijn boeken, waaronder Jezus het verhaal van een levende. Door zijn progressieve opvattingen raakte hij later in zijn leven steeds verder verwijderd van de kerkelijke leiding in Nederland en Rome. Zo zette Schillebeeks vraagtekens bij de opstanding van Jezus. Hij was ruim 25 jaar hoogleraar theologie in Nijmegen. In 1982 werd hij voor zijn theologische werk onderscheiden met de Erasmusprijs. Edward Schillebeeks is 95 geworden. In Israël is de kapitein van het legendarische Joodse immigrantenschip de Exodus overleden. Kapitein Yitzhak Aharonovich probeerde in 1947 vergeefs 4500 holocaust-overlevenden af te zetten op de Palestijnse kust. Zijn schip werd tegengehouden door de Britse marine. Bij een beschieting op zee vielen op de Exodus vier doden en tientallen gewonden. Na weken op zee voer het schip naar Duitsland, waar de opvarenden in kampen werden ondergebracht. Daarna gingen ze naar Cyprus. Leon Uri schreef een roman over de reis die in 1960 werd verfilmd. Kapitein Aharonovic is 86 geworden. Vorig jaar overleed Jossi Harel, de commandant van de Exodus-operatie. Algemeen directeur Jan Reker vertrekt komende zomer bij PSV. en ziet om persoonlijke redenen af van een nieuw contract. Op de website van de Eindhovense club laat hij weten dat hij blijft doorwerken tot het einde van het seizoen. De raad van commissarissen van PSV betreurt de beslissing van de 61-jarige Reker... die coach is geweest van onder meer PSV en Roda JC. Sinds 2007 is hij algemeen directeur. Het weer vrijwel overal droog en plaatselijk glad. Komende nacht mistig en min 4 graden. Morgen ligt de temperatuur overdag rond het vriespunt. Vooral later op de dag kans op een bui. En ook dan is er kans op gladheid. Dit was het en... Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. Tussen app en vloed. station. De Winterse 50. Times in a dream, you appear outside under the purple sky, diamonds in the sun.